4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Twee advocaten van de terreurverdachten die vorig jaar zijn opgepakt in Weert en Arnhem... hebben zich teruggetrokken. Ze willen hun cliënten niet meer verdedigen... uit angst voor een Amerikaans inreisverbod, meldt RTL Nieuws. Onlangs is Belgische en Nederlandse advocaten de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd... nadat ze terreurverdachten hadden bijgestaan advocaten vinden het bizar dat ze zich moeten terugtrekken... en willen anoniem blijven omdat ze vrezen alsnog problemen met Amerika te krijgen. De verdachten worden nu verdedigd door een kantoorgenoot. Amsterdam gaat maatregelen nemen om ontwrichting door criminelen tegen te gaan. Volgens de gemeente speelt de stad een belangrijke rol in de internationale cocaïnehandel... en wordt veel drugsgeld in de stad witgewassen via vastgoed, en de detailhandel. Ook in de taxibranche is er volgens Amsterdam veel mis. Chauffeurs werken vaak zwart, vervoeren criminelen en werken mee aan mensenhandel. De gemeente gaat nu ambtenaren trainen om signalen van ondermijning te herkennen. Het strand van Hoek van Holland ligt sinds dit weekend bezaaid met zwarte plastic korrels. Waar ze vandaan komen is nog onduidelijk. Gemeentereinigers zijn druk bezig om de bolletjes met de hand op te ruimen. De korreltjes zijn niet giftig, maar kunnen voor dieren wel schadelijk zijn. Omdat de korreltjes maar aan blijven spoelen... is het niet duidelijk hoe lang de schoonmaakactie nog gaat duren. En het pistool waarmee Vincent van Gogh vermoedelijk zelfmoord heeft gepleegd... wordt deze zomer geveild voor een Frans veilinghuis. Het wapen moet 60.000 euro opleveren... en wordt omschreven als het bekendste wapen uit de wereldwijde kunstgeschiedenis. Het zakpistool met klein kaliber 7 mm werd in de jaren 60 ontdekt in een akker buiten het Franse dorp Auvers. Op die plek schoot Van Gogh zichzelf op 27 juli 1890 in de borst. Hij was toen 38 jaar oud. In 2017 was de revolver te zien in Nederland. Het Van Gogh Museum in Amsterdam toonde het wapen toen op de tentoonstelling De Waanzin nabij.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 of time. Before we started crashing down, the harder I tried. The more you turn right back around, you know it's to blame. Sometimes it all just fades away. I guess it's okay. Sometimes you gotta say goodbye, love. Thought it was better with a broken heart.